Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker 45 mensen omgekomen bij een grote brand. Waarschijnlijk zal het dodental nog verder oplopen. Het vuur woedt in zeker vijf gebouwen en is nog niet onder controle. Zeker 50 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht. De brand zou zijn begonnen in een gebouw dat werd gebruikt voor de opslag van chemicaliën en plastic. Een luitenant van de Amerikaanse kustwacht is opgepakt... omdat hij volgens justitie een aanslag wilde plegen. In rechtbankdocumenten staat dat de man van 49 onschuldige mensen wilde vermoorden... op een schaal die in de VS zelden is vertoond. In zijn huis zijn 15 vuurwapens en meer dan 1000 kogels gevonden. Op zijn lijstje met mogelijke slachtoffers stond onder meer Nancy Pelosi... de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De verdachte hangt al jaren neonazistische ideeën aan... Zijn doel zou een wit vaderland zijn. Meer dan 2500 kinderen uit 30 landen leven in verschillende migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Dat zegt hulporganisatie Save the Children. De kinderen zijn afkomstig uit families die banden hebben of hadden met terreurorganisatie IS. Volgens de hulporganisatie is er in de kampen een groot tekort aan voedsel en medische hulp. Save the Children roept landen daarom op om de kinderen en hun families terug te halen. Of er Nederlandse kinderen in de Syrische kampen vastzitten is niet duidelijk. Gerard Koerts, de toetsenist van de Nederlandse band Earth and Fire, is overleden. Samen met zijn tweelingbroer Chris schreef hij vrijwel alle nummers van de band. Het eerste succes van de band was in 1969... na de komst van zangeres Journey Kaagman. Vrijwel elk nummer van Earth and Fire werd in de jaren 70 een grote hit in Nederland... Maar het grootste succes was Weekend, waarmee de band ook in het buitenland scoorde. Gerard Koerts is 71 jaar geworden.